In Peking zijn ongeveer 40 contracten getekend, waaronder twee leningen van Chinese banken aan Russische financiële instellingen. Er wordt nog onderhandeld over een grote energieovereenkomst. In ruil voor meer Chinese leningen willen de Russen gas leveren aan de Chinezen. Volgens het Russische staatsbedrijf Gazprom is er gas genoeg en kan er gas worden geleverd zoveel als Peking maar wil. In zes jaar tijd is de handel tussen beide landen vervijfvoudigd naar ruim 50 miljard per jaar. De Amerikaanse minister Clinton is in Moskou voor overleg met de Russische leiders. Ze praat onder andere met president Medvedev. De VS wil de medewerking van Rusland bij het onder druk zetten van Iran. Het Westen vermoedt dat dat land in het geheim werkt aan de productie van kernwapens. Teheran ontkent dat en zegt dat het bezig is met het ontwikkelen van kernenergie. Clinton wil weten welke concrete stappen Moskou wil zetten om Iran tot openheid te dwingen. Haar bezoek aan Rusland komt op een cruciaal moment. Vorige maand werd bekend dat Iran een tweede fabriek bouwt voor het verrijken van uranium. Sindsdien lijken de Russen bereid om de druk op Iran op te voeren. De twee curatoren die gisteren zijn aangesteld bij DSB gaan vandaag verder met het onderzoek bij de bank. Ze bekijken of er een doorstart mogelijk is, anders gaat DSB failliet. Rekeninghouders bij DSB kunnen vandaag en morgen nog maximaal 250 euro pinnen. Daarna is niet duidelijk hoe ze aan hun geld moeten komen. Minister Bos garandeert de tegoeden tot 100.000 euro. Vakantiehuizen op de Waddeneilanden kunnen de komende jaren fors duurder worden. Volgens Staatsbosbeheer mag van, eh, Staatsbosbeheer mag van minister Verburg voor het eerst in 30 jaar de erfpacht, ofwel de huur van de grond, verhogen. De erfpacht is gekoppeld aan de waarde van een huis. Omdat de huizen op de eilanden de afgelopen 30 jaar vijf keer zoveel waard zijn geworden, kan ook die erfpacht flink omhoog. Het weer dan nog, bewolking, wat zon, maar ook kans op wat regen. Het wordt een graad of 12 vanmiddag.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 Bum bum bum ba da bum bum. Bum bum bum ba da bum bum. Bum bum bum ba. Save me from drowning in the sea Jorde Robbie Williams op AB Radio en ZFM Zandvoort. 10 minuten over 4. Welkom in het laatste uur van zondag in Kennemerland. En deze zondag in Kennemerland staat bomvol met sport. En als ik het over sport heb, heb ik het ook over de wedstrijd HBS tegen Rood-Wit. Is eventjes vraag aan Frits wat de tussenstand is. Ja, de tussenstand met misschien nog een minuut of misschien nog twee minuten op de klok is 4 voor Rood-Wit en 2 voor HBS. De tweede helft eh, bracht niet datgene wat we in de eerste helft zo eh, toch op ons puntje van ons, stoel bracht. Want eh, zoals ik al zei, eh, de beide teams die deden aan, aan spel bevriezen. HBS was bang dat de uitslag, eh, de nederlaag nog groter uit zou pakken. En eh, rood-wit, ja, dat, eh, dat dacht van bij ons is het wel goed, die 3-1. Het werd uiteindelijk 4 tegen 2 door doelpunten van 1-4 door Jaap Overgouw. En de 2-4 door Zaken Hermans. En nog een keer probeert uh, Rood-Wit het. Maar uh, doelman Dalhuizen tikte de bal met het voetje over de lijn. Opmerkelijke details hebben we wel. 12 strafcorners mocht HBS nemen. 12 strafcorners. En er is er eigenlijk maar één van benut. Rood-wit mocht drie corners nemen en er is er geen één van benut. Rood-wit kreeg één gele kaart. HBS kreeg twee gele kaarten. Het toont aan eh, dat eh, het op inzet dat het daar niet eh, aan mankeerde. Maar het hockeyen, ja, dat moet toch komen van een, uh, een paar spelers die er eh, bovenuit steken. Zoals Thijs Groen, de nummer 10 eh, bij HBS. Een, eh, een dribbelaar, een, een spelmaker, een man ook met lange solo's die bijna succes had. Maar ja, als het gaat met solo's, de laatste man de vierde of de vijfde is er net eentje te veel. Aan de andere kant eh, heeft Rood-Wit een, eh, een spelbepaler, een centrale verdediger als je het eh, mag noemen, in de figuur van Daan Meurer. Hij doet me eigenlijk in de verte denken aan Erik Jasset, ook zo'n type, zo'n breed geschouderde rots in de branding, die af en toe een knappe paas geeft en die het vooral van zijn spelinzicht mocht hebben als HBS <laughs> het nog een keertje probeert. Eh, terwijl de scheidsrechter al met de fluit eh, in de hand klaar eh, klaarstaan om de wedstrijd af te fluiten. Het zal hier eindigen op de Bergweg. De derby die alleen het laatste kwartier van de eerste helft echt een derby sfeer kent. Voor met de uitslag twee voor HBS en vier voor rood-wit. En als je het goed vindt, eh, Roderick, rond half vijf eh, meld ik mij met één eh, van de spelers voor een, nabeschouwtje. Nou, lijkt me een goed plan. Zometeen dus een nabeschouwing op de wedstrijd HBS tegen rood-wit. En dat doet natuurlijk Frits Reek voor ons. Zometeen ook dus nog een nabeschouwing op de wedstrijd Bloemendaal tegen Vels Noord. En dit uur natuurlijk ook nog volop aandacht voor autosporten, namelijk de finale races op het Park Zandvoort. Montreal en eh, Seven Friends. En een van mijn zeven vrienden, dat is natuurlijk Willem. Ja, oh, kijk eens aan. Uh, fijn eh, dat ik daarbij hoor. Uh, <laughs> zo, leuk, ja. En ja, ik bevind me op circuit circuitpark Zandvoort, waar nu eigenlijk de hoofdmoot, de hoofdtek van het Formula finale races bezig zijn. En, het is de GT4 en een lange race om maar te zeggen. De lange race, ja, over het algemeen zijn het equips met twee rijders, zijn ook een aantal equipes, waardoor één man het hele parcours wordt afgelegd, 50 eh, minuten lang. En eh, ja, die schijnen het eh, op dit moment toch het beste te doen. Want te kijken we wie aan de leiding ligt. Dat is Jan Joris Verheul. Jan Joris Verheul, het begin van het seizoen begon in Dutch GT4 bij een... Belgisch team met een uh, Ginetta. Dat team is ermee gestopt. Jan Joris ook nu bij de finale races. Kon hij nog instappen bij uh, het HTTP-team en dan in de Austin Martin. Eh, ja, en dat heeft hij eh, gretig aangepakt en dat gaat hem erg goed af eh, tot ook nu, want hij ligt aan de leiding. Wie daarachter ligt, ja, dat is eigenlijk de comeback kit van de Nederlandse autosport. Dat is Paul Meijer. Paul Meijer, ja. Nog steeds vind ik het een van de grootste talenten in de Nederlandse autosport. ja, kampioen geweest in de Formule Renault in Nederland. Toen ging hij Europa in. Dat ging ook best best wel goed. Oh op een gegeven moment kom je dan toch eh, de centjes eh, in het spel. En ja, die bleken niet toereikend eh, voor Paul Meijer. Dus ja, hij stopte er min of meer mee. Werd af en toe gevraagd fijn team als er geen rijder was of eh, wat aan de hand. wil eh, jij niet even? Nou, dan nou, kwam Paul en die eh, deed dan met de auto wat door de vaste rijder van het team nooit eerder was gedaan. De deed hij onder andere in de Formule Renault op Spa een keer. reed hij bij M2, hij versloeg 50 buitenlanders gaf iedereen het nakijken en dat was uh, Paul. En het was weer over, want ze hadden de rijder die wel op het budget eh, beschikt, eh, ja, die was weer terug. En eh, paal mocht ze bieden biezen pakken. Dit jaar mocht hij een keer invallen Formule Master in het voorprogramma van de Grand van, van Hongarije was dat nou in de paal nooit eerder in die auto gereden. Wegwijden. Nou, nu is hij hier in de Aston Martin van het Galaxy auto die het hele seizoen door de Paul wordt gereden. Ja, kwam nooit echt eh, met moeite af en toe een keer in de top 10. En eh, Paul Meij rijdt nu in de auto en die vecht om de leiding. Derde eh, ligt inmiddels dan, wij kijken, dat is op de vet van hem. Zumbrink. Die gaat ook eh, zo dadelijk overgeven aan Harmen van Putten. Ja, Harmen van Putten, een man van 61 eh, de die niet het tempo heeft wat eh, Henry Sumbrink heeft. Dus die auto zal ongetwijfeld terug gaan vallen. En vierde vinden we terug dan Ferdinand Kool en die rijdt in de BMW Z4. Het zijn bij BMW aangeland. De winnaar van gisteren was de BMW van Ricardo van Ende van Eekvis. Eekvis, eh, ja, die is eh, wat minder gelukkig in deze race. Want eh, na één ronde was het Duncan Huisman die de pit binnenkwam. En die heeft daar een rondje vier stil gedaan. Er moest van alles aan de auto gedaan worden. Nu is hij wel voorop op de baan. Maar de achterstand is te groot om er nog iets van te kunnen maken. Aan de leiding nog steeds de piloot. Want hij vliegt ook nog als hij niet Jan Joris uh, eh, Vreul met Paul Meijer en derde Harry Summering. En dat zijn Willem van Nens op Skipark Zandvoort. Die race duurt nog een kleine 25 minuten en die gaan we natuurlijk volgen tot aan 5 uur vanmiddag. words of peace, words to make the fighting cease, words to tell you what romance are a pill. Words are stupid, words are fun. Words can put you on the run. Mots pressés, mots sensés, mots qui disent la vérité. Mots maudits, mots mentis, mots qui manquent le fruit d'esprit. Ram sam sama, ah, ram sam sam, kuni kuni kuni kuni ram sam sam. words of faith and tell them straight. Rare words and swear. radio ZFM Zandvoort op de zondagmiddag. En deze middag hebben wij eh, ja, niet de hockeyclub Bloemendaal gevolgd... maar HBS en de hockeyclub Rood-Wit. Een spannende derby. En Frits Reek eh, die gaat eventjes eh, ja, de wedstrijd nabeschouwen... om het even zo te noemen, hè Frits? Nabeschouwen is misschien een groot woord, Roderick... maar ik sta hier in een kamer waar het rustig is... naast een speler die toch vanmiddag zijn stempel wat HBS betreft... tegen het venster heeft getikt... Ehm, Thijs Groen, de nummer 10 van HBS. Een, eh, een man eh, die eh, solo's uit de hoge hoed tovert van heb ik jou daar. Die ook zich belast soms met de strafcorner daarover meer. het verhaal van de wedstrijd uit de mond van Thijs Groen, de nummer 10 van HBS. Eh, ja, was jammer. Eh, we kregen snel een eh, doelpunt tegen. Dat eigenlijk onnodig was. maar over het algemeen vond ik dat we veel kansen creëerden. En eigenlijk maak je het gewoon niet af. En dan zie je dat zij gewoon scherp zijn voor die goal. En onze foutjes afstraf achterin. En dan wordt het moeilijk. In de tweede helft ehm, ga je eigenlijk door waar je gebleven was. Creëer weer veel kansen, veel corners. Maar als je die niet maakt, dan wordt het, wordt het moeilijk. Het wordt eh, moeilijk. Uh, eh, HBS verliest de derby. Die eigenlijk alleen in het kwartiertje voor de pauze een derby was met 4 tegen 2. Eh, achteraf, jullie krijgen 12 corners. Had HBS veel meer moeten scoren. Ja, ja zo, dat het rendement ligt veel te laag. moet ook veel meer. Dus dat is iets wat de komende weken wat, deed ons, wat het ons te doen staat. Corners trainen. En ja, dat is zeker moet. Ben ik helemaal eens. Ehm, waar ligt dat aan, denk jij? Ehm ja, dat is moeilijk te zeggen. Eh, ik vond de keeper ook eh, goed keeper. Sommige ballen waar ik van dacht, nou, die zit erin, rebounds. Maar dat had hij ze nog. Dat uh, is compliment naar de keeper van dat wit. Um, voor de eh, ja, zij ja, was gewoon niet hard genoeg. Mijn sleepcorner was ook niet hard genoeg. En um, ja, als je dat niet maakt, dan maak je zelf veel moeilijk. Ja, als je op een gegeven moment 12 corners krijgt, dan weet je ook geen variant meer te bedenken, denk ik. Nee, <laughs> nee dat klopt. Ja, we scoren wel naar het variant, maar dat is in de eerste helft. En eh, daarna ja, lopen ze ook gewoon goed dicht. En dan eh, komen we gewoon niet doorheen. Ja. Ik, eh, ik heb vandaag voor het eerst rood-wit en HBS tegen elkaar aan het werk gezien. Ehm, ook verdedigend laat HBS soms gaatjes vallen. Ehm, nou, ik moet zeggen dat ik deze wedstrijd de verdediging erg sterk vond. Ehm, zeker eerste helft laat ze inderdaad steeks vallen, maar de tweede helft pakt ze goed op. krijgen ze bijna, hebben ze bijna gewoon, kan niet een kans in eigenlijk van dat wit. Ja, dat, eh, ten opzichte van de vorige wedstrijd vind ik zeker dat de verdediging goed stond. Uh, dus dat ben ik niet met je eens. Ehm, maar verder eh, ja, vond ik dat ze gewoon het goed stonden vandaag. En eigenlijk liet de aanval gewoon afweten. Ja. Het is de derde nederlaag. vijf speelronden. waar gaat HBS eindigen? Ehm, nou, zeker eh, niet eh, zoals vorige, voorgaande jaren bij de laatste, laatste drie of de laatste speeldagen. Nee, ik denk dat we gewoon eh, nog genoeg punten gaan pakken, zeker thuis. En dat we gewoon zeker op de zesde, zevende plek al moeten concentreren. En het laatste, waar gaat Rood-Wit eindigen? Dat Wit gaat in de top 4 eindigen. Mooi woorden om mee te besluiten. Thijs Groen, de spelmaker bij HBS. Hij zag zijn team vanmiddag verliezen op de Bergweg van Rood-Wit met 4 tegen 2. En Frits die mocht vanmiddag eventjes eh, ergens anders spelen, om het even zo te noemen. En wanneer mag je weer een eh, thuiswedstrijdje doen, Frits?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 Je hoorde Pink en Sober. Daarmee werd het eh, bijna 10 minuten over half 5 op de zondagmiddag. Zometeen gaan we even napraten met Jerk over de wedstrijd Bloemendaal-Velsen-Noord. Ook gaan we nog eventjes uh, bellen met eh, Willem. En die zit natuurlijk op het circuitpark Zandvoort. En we gaan aan het slot van de ja, finale races eventjes meepakken. Zometeen ook nog muziek onderweg van eh, Santana, maar nu eerst Millie Vanilli. name. Maybe your sweet, sweet voice was ringing my ears to stimulate my senses. Girl, when you on here, and with your positive emotion, love making and joy, that's no need to fuss. It's like a girl in a boy. These feelings I keep, I often wonder why. So I thought I might discuss this girl, just you and I. Now what you wear, I don't care how you dress, but for the reason that I like the girl is for what you are. If I said a thing about it, you rule my world. Vanilli op AB Radio, CFM Zandvoort. Daarmee werd het bijna kwart voor vijf. We gaan nog eventjes kijken op het circuitpark Zandvoort. Want Willem, is het daar spannend? Ja, het is uh, zeker spannend. We zijn bezig met de Dutch eh, GT4 is een race over 50 minuten. Eh, we hebben er inmiddels al 47 op zitten. Dus het eh, gaat de goede kant op eh, richting het einde. En spannend is het zeker. Want de eerste drie, eh, die vinden we terug. daar zit een verschil tussen van maar vier seconden. En ja, ik sta hier in de pitbox bij Ferdinand Kool. Ferdinand Cole op een derde plaats. En ik hoor ze schreeuwen, yes! Dan eh, vrees ik en dan eh, kijk ik even naar mijn linkerkant, dan zie ik een bord uithangen, drive-through. En als ik het goed zie is dat nummer 8. En de nummer 8, dat is Paul Meijer. Paul Meijer, eh, de hele race in met Jan-Joris Verheul om de eerste plaats. Ze zaten aan een touwtje. Paul Meijer, eh, die moet op een drive toe, want die heeft bij het verlaten van de zo heeft hij de witte lijn eh, overschreden. En je mag pas eh, echt de baan op en in actie komen als je eenmaal de pit helemaal uit en de witte lijn ja, bij de bocht. ja, dan heb je daar geen last meer van. Hij is iets wat te vroeg over die witte lijn gegaan en daarmee heeft hij een drive toe en valt dan terug van paar twee of een mogelijk zelfs een eh, overwinning naar eh, ver achter in het veld. Ja, dat eh, geeft dan zoals het er nu uitziet, de overwinning. Maar de overwinning is er pas als het vlag is eh, voor Jan Joris Verheul. En dat zou heel mooi zijn. En eh, nog mooier eigenlijk voor de mensen waar ik hier sta, is dat eh, Ferdinand Kool daarmee op de tweede plaats terechtkomt. Tweede plaats. En die tweede plaats die waar hij op rijdt, doet hij maar 3,5 seconden achter de eerste plaats. Met nog een twee ronden of iets te gaan. Ja, is daar ook nog de mogelijkheid voor een overwinning. Maar zien hier in de Rechte eind zien we de Cosmo Porsche rechtdoor gaan. En die raakt het Porsche van eh, de kampioensequipe. dat is eh, Christian Frankenhout en eh, Phil Bastiaans. de twee auto's daar in de tassenbocht. En het is eh, Cosmo voor je. Ik denk dat hij eh, op dit moment bestuurd werd door eh, Rory Bertram. die toch hard de bandenstapel in ging. Maar zoals het eruit ziet, Rory Bertram of Arnie van Hoef die erin auto rijden, heb ik even niet het denken uit de auto. En ja, de Porsche van de equipe Christian Frankhout, viel Bastiaans, de kampioen in het kampioenschap, staat ook vast daar in het grind. En Willem, kunnen we zeggen dat het een eh, spannend weekend was, zo eventjes eh, samenvattend? Ja, dat eh, kunnen we zeker zeggen. En we kijken nu nog even op het scherm hier en dan zien we, ja, we hebben nog tien eh, seconden te gaan. Eh, ja, ik weet niet eh, of de procedure is dat het afgeklapt wordt op tijd of dat dan de laatste ronde in gaat. Nee, de laatste ronde gaat in nu. En ja, we gaan dat zien door... nee, hij wordt al afgevlakt. afgeklapt als winnaar wordt dus Jan-Joris Verheul met, ja, op een ja, dan moet ik even kijken hoe dat verder gaat. Want op het moment dat we eh, Ferdinand Kool wordt afgevlakt eh, als tweede. Gaat aan de andere kant door de pitstraat. Eh, passeert Paul Meijer de finishvlag. Dus ja, hij heeft de draai toe voldaan. En of hij nou waar die dan eindigt, dat wordt voor mij even een vraagteken. Want ja, in principe in de pit word je ook afgevlakt. Maar in ieder geval eh, de winnaar, eh, daar is geen eh, onduidelijkheid over. Dat is in, duidelijk als de klok. dat is de winnaar Jan Joris met een HTTP Austin Martin. En toch tweede, ja daar gaan de mensen er hier vanuit bij Racing Ferdinand Co. En de derde plaats, ja dan moet ik even inschatten wie dat geworden is. is dat hoor je later, want ik moet nog even op het scherm kijken wie dat geworden is. Oké, nou ja, goed. In ieder geval eh, een, spannend weekend. En we gaan nog eventjes kijken wie er dan uiteindelijk gewonnen heeft. Of in ieder geval eh, bij diegene is geëindigd. Willem, mag ik jou bedanken in ieder geval? Ja, dat mag je zeggen. Ik wou even een scherm laten. Ik je zeker nog weten hoe dat uh, geregistreerd is met... Uh, dus is dat Jan Joris wel tweede Ferdinand Kool en toch toch op een derde plaats uh, Paul Meijer ja, met de drive-through in de laatste ronde. Op het moment dat er afgevallen werd, ja, hij heeft hij dat keurig opgelost en haalt hij toch nog een podium binnen, maar wel achter Ferdinand Kool. Kortom, eh, toch nog een beetje spanning en spektakel op het einde in ieder geval. Willem, dankjewel voor het verslag van dit weekend van de finale races. En, eh, en wanneer eh, is nou eer, weer eh, de eerstvolgende race op het circuitpark Zandvoort? Dat is volgend weekend toch, <laughs> maar dat is niet een A-evenement, dat wordt bij evenement. Maar het is van het tijden, het tijden, dat zijn de hobbyisten, amateurs en alles, maar ook dan is het reuze gezellig. En 5 november hebben we alweer de start van het winterkampioenschap. Nou, kijk eens aan. Vanavond is nog een feestje in de Altenstraat. Daar wordt dus nog eventjes het een en ander nabesproken waarschijnlijk over vandaag. Ja, ja, dat zal ongetwijfeld gebeuren. Nou, Vanavond het schijnslagfeest in uh, eh, Chin Yes, nou. Willem, dankjewel. En wij spreken jou weer bij een volgend evenement op Circuitpark Antwoord Willem, dankjewel. En zometeen gaan wij nog eventjes nabeschouwen de wedstrijd Bloemendaal tegen Velsen Noord. Ladies and gents. Turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. Product Ghetto blues from the refugee. Looking of ways to make it better. Then I look up in the dia B. I can see you. Cause every girl here wanna be you. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. They say she low